Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Dit weekend zijn veel watersporters in de problemen gekomen. De reddingsboten van de kustwacht en de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij moesten de afgelopen dag 38 keer uitrukken. Op het Veluwemeer werd een surfer bewusteloos uit het water gehaald. Hij overleed later in het ziekenhuis. Verder hadden de reddingsmaatschappijen onder meer te maken met boten met motorproblemen en een jacht met brand aan boord. Jonge wetenschappers verenigd in de Jonge Academie van de KNAW hebben een protestbrief geschreven aan het kabinet. Ze zijn het oneens met het kabinet dat vindt dat wetenschap vooral tot commerciële toepassingen zou moeten leiden. Daartoe wordt 350 miljoen euro die bestemd is voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek anders besteed. Het geld moet naar innovatieve projecten waar Nederland economisch sterker van wordt. Maar de jonge wetenschappers vinden dit kortzichtig. Zij vinden dat ten koste gaat van de kwaliteit en keuzevrijheid van de wetenschap. Regeringen hebben op een donorconferentie in Londen 3 miljard euro beloofd voor vaccins tegen diarree en longontsteking. Met het geld kunnen 250 miljoen van de armste kinderen ter wereld voor 2015 worden ingeënt. Nog steeds sterven drie keer zoveel kinderen onder de vijf aan longontsteking en diarree dan aan de gevolgen van aids. Vaccins zijn beschikbaar, maar voor veel ontwikkelingslanden onbetaalbaar. Ook Nederland beloofde geld te doneren. De president van Tsjetsjenië is erg ontevreden over trainer Ruud Gullit bij voetbalclub Terek Rosny. President Kadirov heeft op zijn website gezegd dat de volgende wedstrijd moet worden gewonnen, anders moet Gullit vertrekken. Vrijdag verloor Terek Rosny van koploper CSK Moskou. De Tsjetsjense club staat 14e. Gullit is aan zijn eerste seizoen bezig bij de club. Volgens de president is Gullit meer bezig met het nachtleven dan met voetbal. Het weer, het wordt langzaamaan droog, minima vannacht rond 14 graden. Morgen flinke zonneperiode en op de meeste plaatsen droog. Alleen in het zuidoosten en oosten is er meer bewolking en kans op een bui.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 We got them watching. <laughs> Do we really got them on a trance? hypnotized. You got hypnotized. We got 'em hypnotized. We got 'em hypnotized. We got 'em hypnotized. We got 'em hypnotized. We got 'em them hypnotized. You got them hypnotized.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 I heard them out, give it to them. Word them out, let me do them. Back another match and let it flame. Get your dumb on. Everybody get ready. know every time I do what I do. Bust rhymes, the people wanna.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 catch 'em by surprise. Let's catch 'em by surprise. Let's catch 'em by surprise. Welcome to my silly life. Maybe here So cool in line And we try, try, try But we try too hard It's a waste of my time Done looking for the critics Cause they're everywhere They don't like my jeans They don't get my hair Exchange ourselves And we do it all the time Why do we do that? Why do I do that? Why do I do that? Yeah! Daar zijn we dan weer. Eindelijk zijn we er weer, hè? Ja. Mijn excuus. Er waren een kleine vertragingen. Dus we hebben het eventjes, het eerste half uurtje hebben even gezellig muziek gedaan. Maar het is nou eh, tijd voor uh, Kevin's Top 5, geloof ik. Hm? Ja, want eh, daar is nu tijd voor. Hier van de week doen we wel een kwart voor. En, en Pinkpop? Pinkpop, dat is dat gaat er helaas niet lukken, denk ik, vandaag. Dus, de top 5. Ik zit nou te kijken of Kevin zijn top 5 heeft doorgestuurd. Heb je... Eh, vertel ondertussen even wat over Pinkpop, uh, trouwens. Een stukje over Pinkpop? Ja, hoe was het? Ja, hartstikke gaaf. Echt leuk. We hadden prachtig mooi weer. Ja, dat had je wel getroffen, eh, Hier uh, scheen het echt keihard te regenen, hoorde nou, ik. ja. Het was heel beetje bewolkt, weet ik wat. En wij hadden gewoon een prachtig zonnetje. En wie heb je gezien? Ik ben zelfs helemaal verbrand. Wie kan het gezien heb. Ja, wie heb je allemaal gezien? Op? Genoeg. Eh, Kings of Leon aan het einde. Eh, Laura Jansen, Tim Knol. Ja, Laura Jansen ehm, heb je heel dichtbij gestaan, hè? Ja, stond heel dichtbij op het podium. En die hebben nog meer gezien. Oh, White Lies. Kings of Leon. Ja, die had ik al gezegd. Dat was uh, afsluiter. Dat was wel heel erg gaaf. Ja. Dat is een goede dag. Voor de rest... Uh, dat is een mooie... Ja. Een mooie dag, ja. <laughs> nou, dat is mooi. Ik heb gehoord dat het vandaag ook hartstikke mooi was. Ja. Geloof iets eh, minder dan gisteren. Kaiser maar... Chiefs. 30 ehm, Seconds to Mars. Ja. Nou, volgend jaar gaan we er ook gewoon heen. Ja, maar dan gewoon een weekend. Ja, helemaal goed zo eh, zullen anders maar gewoon het dier van de week, want Kevin heeft je top 5 niet gestuurd. Dankjewel daarvoor, uh, vriend. Ah, huiswerk doen. Van je collega's moet je het maar hebben, zeggen ze. Mhm. maar we hebben een hele leuke dier van de week. Vertel. Mag ik het zeggen? Ja, mag het zeggen, want jij hebt okay. opgezocht. ik heb opgezocht de Kirksdikdik. Hey. dik Ja, dames en heren. Damarara Dikdik. Tamarara. <laughs> Ja, dat is een kleine antilope uit het geslacht der dikdiks. Het is de meest algemene soort dikdik. De dikdik dankt zijn naam aan het geluid dat hij maakt als hij schrikt. Hoe zal dat klinken? Dikdik! Dikdik. <laughs> Overigens, eh, wij zullen jullie eh, een berichtje ervan sturen op eh, Twitter. Met een link. Met een link. Ja uh, uitgebreide informatie. Waar alle informatie daar staat. Over uiterlijk, leefomgeving en gedrag. Het gedrag van de dikdik is de hele dag actief. Maar zoekt op, de op het heest van de dag de schaduw op. Want hij leeft eh, zelf leeft hij in Oost- en Zuidwest-Afrika. Ook s'nachts is hij actief, voornamelijk in de nacht. Met een heldere volle maan. Dat is een soort hij is, gewoon heel hopeloos voor op zoek naar eten. hij ah. eet eh, struiken aangevuld met fruiten en gras. Aha, heel interessant. En de bladeren van altijd groene bomen. Wow. Lekker. Mm Wel lekker eh, pers. Ja, en uh, jullie kunnen meer hierover vinden op Wikipedia. En die gaan wij zo direct naar jullie toe. Deze dier van de week wordt mede mogelijk gemaakt door Wendy van S en Wikipedia. <laughs> Bij deze. <laughs> dus eh, dames en heren, u kunt dit allemaal op Twitter volgen. En uh, zullen we eens even kijken wat voor nummertje we gaan zoeken. Ja. En dan gaan we om kwart voor elf gaan wij nog eventjes een top 5 die wij zelf gaan bedenken ertussen gooien. Hebben jullie een beetje leuke muziek gebruikt? Ja, ik zag... Eh, hij met Killer zag ik net. Gaan wij... Uh... Dat is wel lekker nummertje. Waar staat hij? Of is het de andere? Andere. Aha. Kijk. Kijk, dan gaan wij naar Arnoek met Killer Bee luisteren.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 daar zijn we dan. Kom maar hier hoor, schat. <laughs> We gaan uh, eens eventjes de top 5 die wij zelf hebben... Wacht even. Top 5, top 10 hè? Dat is onze nieuwe intro, dames en heren. Bij Knockout FM. Is het nou ZFM Knockout FM Oh, wat is dit dan? Hey! <laughs> Kijk, nou, we gaan even lekker die filler van... Ik vind, die, eh, ik vind die intro een beetje... Eh, ja. Ik heb hem helemaal zelf in elkaar gezet. Een Beetje raar. Vind het begin een beetje... Het is nog even Ja, dat is toch lachen. Dan ga je een beetje zeppen met radio. Maar eh, hij is nog in de beginfase, zou ik maar zeggen. hij is nog in ontwikkeling. Ja, ja, ik wou je een kleine preview geven. Preview. Oh, Joost heeft uh, heel mooi eh, ingesproken. Ja, ik dacht dat het een mannetje van de radio was. <laughs> is hij ook. <laughs> Tuurlijk is het. Maar wij hebben een top 5 van... Nee, raarste... top 10. Oh ja, top 10 hebben wij ervan gemaakt. De Wendy's top 10. <laughs> Wendy's top 10. Wendy's top 10 om Kevin te vervangen. Want... Eh, ja, wat heb jij voor wat ons? Wat zit je nou weer aan te kutten met Ja, dat? ik ben gek man. Ik word gek. Oh, ik heb de 10 meest raarste namen om je voor te schamen. Ja. ja. Van welke? Van 2010, hè? Van, van 2010. Dus, vertel. Op nummer... Wacht even. Gaan wij dat wisselen? Ja, wij gaan dat wisselen. Gaan wij wisselen? Ja. Sorry. Eh, wij gaan wisselen, want ik zal nummer 10 zeggen. Ja. Nummer 10. Donald Duck dus Donald, gewoon Donald, met D-U-K als achternaam. <laughs> Stanley. Stanley. Ja, maar Stanley kan niet lezen. Nummer 9. Dan moet je gewoon even delen. Dikzak. <laughs> Met de S-A-C-K Als achternaam. En nummer 8. Jos T. Jos Josti. Josti. T-H-I-E. Als achternaam. Nummer 7. Truusje Spetterkwak. <laughs> dus Truusje is de voornaam en Spetter-kwak als achternaam. Aangetrouwd dus. Douwe schat. <laughs> Dat was nummer 6. Ik wacht op commentaar, maar uh, eh, had netjes zijn mond. 5. Met je hol. Met je hol. <laughs> Met je hol. Met je hol, voornaam. Dus hol als achternaam. Nummer 4. Oh, ben ik? Oh, ja. Nummer 4. Klaartje Komen. <laughs> <laughs> Klaartje als voornaam en Komen als achternaam. Nummer 3. Justin Case. Just in Case. Just in Case. Engels. Just in Case. Just in Case. C-A-S-E. Nummer 2 is aan God. Piet Saman. Pizza, pizza man. Oh, pizza man. Pizza Ze heeft er nu pas door mensen. Piet is dus de voornaam en Saman de achternaam. Pizza man. Pizza man. Nummer 1. <laughs> condomen. Wat? Condomen? Kon en dan domen. Ja, condomen, condomen. kapotjes, seksregenjasjes. okay, <laughs> <laughs> Dit waren dus de top 10 van 2010. Ik wilde er dus gewoon even wat op zeggen. Want ik heb dus een keer de naam gehoord. Anne wil pijpen. Anne wil pijpen? Ja. <laughs> Anne wil Anne wil pijpen. Ik heb hier, ik wil natuurlijk niet alleen bij 2010, want ik wil ook nog de top 3 van 2009 wil ik erbij doen. Maar dan is hij zo leuk. Oké. Okay. Band, nummer 3 van 2009. Nummer 2. <laughs> nummer 2. Constant Lam. <laughs> nummer 1 van 2009. Hier is het voor jou. Fokje Modder. Fok je modder, man. Fok je modder. <laughs> Fok je modder. <laughs> ik wil 2008. ja, die vind ik 2008 en 2007 wil ik er ook gelijk bij Pak Dit top 3. Ja. Uh, top 2. De 3 van 2008 is Anna Nas. Anna. Anna is de voornaam Nas achter. Nummer 2. Ghostbusters. <laughs> Ghost, Ghostbusters. En dan nummer 1. Stanley Messi. Stanley Messi. Stanley. Hey, <laughs> Je moet alleen nog maar Messi van je achternaam eten. Die Messi, die voetbal, die moet gewoon... Uh... <laughs> Stanley eten. <laughs> Die moet gewoon zijn kind Stanley noemen. Eh, ja, en dan hebben we van 2007 Henny Spekbonen. En op nummer 2, eh, mevrouw verdwaalt onder water. Dat zou lastig zijn. Van 2007, hè? Ja, van 2007, nummer 1 dat is een hele lang. Hmm. Wil Jannie Moster uit de fles? <laughs> Wil Jannie Moster uit de fles? Kijk, dat was dus de top 10 rare namen. Plus een paar top 3's van die door de jaren heen. Dus, eh ah, hier hebben we Vlokje, Fokje Modder. Fokje Modder, jongen. Oh, hier hebben we nog meer. Eh, ja, maar dat... eh ja. Hè? Ja. zo weer het eind volgens mij, toch? <laughs> Dankjewel, Benny Zwart. <laughs> ben, <laughs> Benny Zwart. Benny Zwart. Benny Zwart. At home. At home. Steve Hawkins. Maar uh, we gaan eh, ons programma... Mijn vader die kende iemand, die heette echt zo. Peter Sely. Peter Sely. Peter Sely. Ja, vraag, we gaan het straks even vragen. We gaan het zo Bij uh, Ron Brouwer gaan we even vragen wie Peter Sely was. Dat was waarschijnlijk Peter Sely. Dick de Kok. <laughs> Kijk, hier staat hier Anne wil pijpen. Het nummer 1 van 2009 of 10. Maar wij gaan hier nu afsluiten. ik, zei, ik, zei, het alweer. Ja. Dan gaan we er even een, een, lekker klassiek nummertje bij halen. De allerlaatste van vandaag van onze uitzending allerlaatste van vandaag van onze uitzending. Van vandaag, van deze week. Ja. Ja, ja, ja, ja. goed. Nou, we gaan eh, afsluiten. We beginnen hier met liqui Liquido. Liquido. Met Nartonic. Nartonic, eh, Narcotic, sorry. Ja. Kate Ryan heeft hier laatst toevallig nog een remix van gemaakt. Echt? Ja, ah, we gaan lekker luisteren. En eh, we zien jullie volgende week. Hopelijk zijn Kevin en Joost weer helemaal terug. Zo niet, dan moeten jullie het weer met ons gaan doen. Ja. Oh, kijk Kijken of Wendy erbij is. Maar in ieder geval met mij en Stanley zullen erbij zijn. Toch? Ja. Oude, oude pikkenpijpert. Ja. Ik kreeg al ook wel wat. Oh, kijk. Nou, we zien jullie volgende eh, week. Geniet van de laatste nummers. Oh. Hoi. There is no need to cry for trifles more than this. Would you still recall my name?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 ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...